Volgens de NS hebben veel mensen de raad om de trein te mijden in de wind geslagen. Op stations als Rotterdam en Utrecht is het erg druk. ProRail waarschuwt voor vanavond omdat er weer sneeuw wordt verwacht. Op de wegen lijkt de situatie mee te vallen. Wel verwacht Rijkswaterstaat files en wordt er gewaarschuwd voor gladheid en stuifsneeuw. Ook in andere Europese landen heeft het winterweer tot problemen geleid. In Polen en Roemenië zijn de afgelopen drie dagen zeker 53 mensen doodgevroren. De meeste slachtoffers waren daklozen en dronken mannen die buiten hun roes uitsliepen. In Bulgarije kwamen bijna 100 plaatsen zonder stroom te zitten doordat elektriciteitskabels stuk vroren. In Spanje stonden op veel plaatsen lange files door sneeuw en ijzel. De luchthaven van Madrid sloot vanwege de sneeuw twee landingsbanen. Het zeilmeisje Laura Dekker is als het goed is morgenochtend terug in Nederland. Ze vliegt vanmiddag van Sint Maarten via Curaçao naar Nederland. Een douanemedewerker gaat met haar mee. De 14-jarige Laura werd sinds vrijdag vermist. Gisteravond werd duidelijk dat ze op Sint Maarten zat. Laura wil alleen de wereld rondzeilen, maar de rechter stak daar voorlopig een stokje voor. Op drie geitenboerderijen in Tilburg, Horse en Vinkel zijn de eerste drachtige geiten geruimd vanwege de Q-koorts. Honderden dieren hebben er een dodelijke injectie gekregen. In totaal moeten op 60 besmette bedrijven bijna 40.000 dieren worden afgemaakt. Boeren krijgen een vergoeding van 250 tot 600 euro voor elke geit die wordt gedood vanwege de Q-koorts. Het weer, vanuit het zuiden toenemende bewolking en lichte sneeuw. De sneeuw bereikt het noorden vanavond. Het is plus 1 graad aan zee tot min 3 graden in het binnenland. Kom de nacht en morgenochtend opnieuw sneeuw. Vooral in het zuidoosten ook kans op ijzel.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 Winter in America is cold. A long cold. De hitlijst met de allergrootste kerst- en winterhits aller tijden. En jij hebt hem zelf samengesteld. Ga nu naar winterse50.nl en luister in de laatste week van het jaar naar de Winterse 50.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 van ZFM. Via de kabel op 104.5.